Er waren 59 meldingen over verkrachtingszaken, een stijging van bijna 230 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal tips over straatroven lag met 82 ruim 130 hoger, blijkt uit cijfers van Meld Misdaad Anoniem. Uit de stijging kan volgens de organisatie niet geconcludeerd worden dat er ook meer verkrachtingen en straatroven zijn. Vooral als in de media aandacht is voor grote zaken, krijgt Meld Misdaad Anoniem meer tips. Het Amerikaanse leger gaat bezuinigen. Minister Gates van Defensie wil dat het Pentagon de banen van 50 generaals en admiraals schrapt. En ook verdwijnt er een legeronderdeel en moet er 10% worden bespaard op het inhuren van kennis en mankracht van buitenaf. De bezuinigingen moeten bijdragen aan de 100 miljard dollar die het Amerikaanse leger de komende vijf jaar wil besparen. In Huizen in Gelderland is vannacht een appartementencomplex ontruimd na een brand in een woning. 20 tot 25 mensen moesten hun woning verlaten. Waarschijnlijk heeft een explosie het appartement verwoest. Het appartement stond meteen in lichterlaaien. De voor- en achtergevel en een deel van het dak zijn vernield. Drie huishoudens konden niet meer naar hun appartement terugkeren omdat de schade te groot is. De politie vermoedt brandstichting. In Jouren in Friesland zijn gisteravond twee tbs'ers opgepakt... die vorige week zondag waren ontsnapt uit een kliniek in Assen. Ze werden aangehouden in een auto die ze in Groningen hadden gestolen. De auto werd gisteren in Jouren gesignaleerd. Op een verkeersknooppunt in de stad kon de politie de wagen klemrijden. Wat de twee TBS'ers de afgelopen week hebben gedaan is onduidelijk. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en trekken er regenbuien over het land. Het wordt 20 tot 25 graden.